Kees Groot met het NOS-journaal. De politie heeft in om 20 handvuurwapens, zoals pistolen en revolvers, zeven geweren en vijf luchtbuksen. Ook is een grote hoeveelheid munitie gevonden, een mortier en een hoeveelheid illegaal vuurwerk. Er is een 49-jarige man uit Helmond aangehouden. Het wapenarsenaal werd bij toeval gevonden tijdens een groot onderzoek naar uitkeringsfraude. Defensie kampt met een groot personeelstekort. Vooral jonge mensen vertrekken, blijkt uit cijfers. Dit jaar stapten bijna 1700 mensen bij Defensie op... omdat ze te weinig perspectief en loopbaanmogelijkheden zagen. En doordat de arbeidsmarkt aantrekt... moet Defensie de concurrentie aangaan met andere werkgevers. Minister Hennis zegt dat alles op alles wordt gezet... om personeel vast te houden en nieuwe mensen aan te trekken. Saoedi-Arabië wil dat Nederland een voorstel in de VN-Mensenrechtenraad intrekt. Ons land wil een onafhankelijk onderzoek naar mensenrechten schendingen door de strijdende partijen in Jemen. Saoedi-Arabië is één van die partijen en dreigt nu met sancties tegen Nederland als het voorstel voor het onderzoek wordt aangenomen. Bij de oorlog in Jemen zijn al meer dan 10.000 burgerdoden gevallen. De twee eigenaren van het bedrijf Chick-Friend blijven vastzitten. De rechtbank in Zwolle heeft hun voorlopige hechtenis met 14 dagen verlengd. Het OM vindt dat ze de volksgezondheid in gevaar hebben gebracht... door het verboden fipronil te gebruiken bij het ontsmetten van kippenstallen. Honderdduizenden kippen moesten worden geruimd... en miljoenen eieren werden uit de winkels gehaald. Het weer, vanavond droog en opklaringen, vannacht meer bewolking... en in Zeeland gaat het later in de nacht regenen. Morgen is het overwegend bewolkt met een bui en af en toe zon. Het wordt 19 graden. Vrijdag nog iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan... Zand... Alle beginnen is moeilijk, jawel. Geldt niet voor Ingrid Melmsteen. Eh, nummer Dreaming. Goedenavond, je luistert naar Rock Ballads. CFM Zandvoort. Dreaming Tell Me. En het is uh, ja, Amy Malmsteen. En eh, onder meer natuurlijk. Zo, eventjes. Ja, nou hoor ik mezelf ook. Een hele goede avond. Je luistert naar ZFM Zandvoort met de Rock Ballets. En eh, ja, ik doe dat ieder jaar. doe ik dat eigenlijk één keer, twee keer per jaar. En op het moment dat de laatste platen gedraaid is... heb ik al zoiets van... Nou, oh god, dan moet er nou echt een derde keer komen. Want anders ken ik het emotioneel niet aan en voel ik toch die diepe psychische moeheid opkomen die nauwelijks te onderdrukken is. Manowar. Someone to think hope is lost. See me stand alone. I can't do what others may want. then I'll have no home. So for now, wave goodbye and leave your hands held high. Hear this song of courage long into the night. So for Courage van Manowar. En deze draag ik eigenlijk, eh, eigenlijk een beetje stiekem op naar eh, de presentatrice van het, eh, ja, het stevige metalprogramma. Wat was het? Geen lompen met daden? Nee, iets anders hè? <laughs> Angel, die was voor jou. En ja, ik hoop dat jij hem ook eens een keertje draait in de uitzending. Want er zijn een heleboel mensen die, die waarderen dit wel. Het hoeft niet altijd met 217 dB te gaan, zeg maar. Maar goed, Daarover later. Still in love with you. You know some people out there are saying time has its way of healing. still in Ja, terwijl deze jongens toch ook wel... Eh, ja, geen lompen, maar toch zware metalen kunnen maken. Tin Lizzy was dat en eh, ja, je herkende natuurlijk wel eh, de zanger Phil in het. Gaan we verder met Nirvana. We gaan lekker, de, ja, we gaan even lekker snel door. Het gaat niet om mij, het gaat om de muziek. Zie je hem Zandvoort, daar gebeurt het. We dit is dan nog, wel de versie van, eh, van eh, MTV, als ik me goed kan herinneren. Eh, MTV had een heleboel ja, artiesten met... ja, een plug noemen ze dat. Dus zonder versterkt. Ja, een beetje versterkt. Maar, maar toch niet zoals ja, gewoon normaal op een podium. Dus. Ik weet dat ze weer opnieuw zijn begonnen met allerlei herhalingen van MTV. Een plug, je moet maar eens kijken. En heel misschien kom je vader nog eens een keertje tegen. Wie weet. Je luistert naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. En voor jullie heb ik de beste rockballets. The White Snake, David Coverdale. Here I Go Again. in één keer zit er weer een piano erin. Dat is heel raar, is dat? Ik snap er helemaal niks van. Sommige tracks, het zijn bootlegs, denk ik. Het kan niet anders. Boston, More Than a Feeling. zullen we nou weer krijgen? <laughs> ja, het kan allemaal hier live op de radio bij CFM Zandvoort. Ik weet niet precies wat er lekker is, maar de muziek is wel goed. Going to the run. Golden earring. I could bet on New Year's Eve He called me up at night From the other side of the world is always there, alright. It's got the looks of a movie star, it's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. I wanna be his friend. like a child with the wisdom truth. It's just a friend of mine has got the ring. One summer at the festival, holding on real tight. On the back of a Harley, you took me for a ride in the sky. It's got the looks of a movie star. It's got the smile of a prince. He rode a bike instead of a car his van de Golden Earring. En ja, ik hoor allerlei muziek. Wat is dit? Horen jullie dit ook? Ik, eh, ik weet niet wat het is, maar... <laughs> ga ik zo eventjes, eh, ga ik zo eventjes naar kijken. Waar ik eh, niet naar ga kijken, maar daar ga ik alleen maar naar luisteren. En ik, ik vind het eigenlijk een van de... Ja, de ballads waarvan je zegt... ja, dat hadden ze veel eerder moeten doen. Het was al een tijdje geleden dat nummer werd uitgebracht. Alleen, ja... Soms in één keer dan steekt dat de kop op en dan komt het boven het maaiveld. Ik hoor een eh, heel vreemde muziek. Ik ga eens even kijken wat ik aan kan doen. Want... Eens even kijken. Ja, kijk, daar heb je het dan natuurlijk. Ik heb van het weekend, eh, van het weekend eh, heb ik, de jinglemaakster in huis gehad. helemaal uit Hongkong. Helemaal uit Hongkong kwam ze vandaan. En zo'n poosje in, in Nederland en zo. En ja, nou ja, wat jingeltjes gemaakt. En dan zit ze natuurlijk met de vingers aan, aan de tablet. Ik zeg dan zo, kom dan niet aan mijn tablet. Want straks dan begint dan ik vanzelf te spelen als ik een radio-uitzending doe. Nee, dat gebeurt niet. En het gebeurt wel. <laughs> Oh, rustig doorademen. I understand that every life must end. Uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me, yeah, let's just breathe. Stop my sins, never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human being. Oh, yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take, everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool see. No one knows this more than me. And I come cleaner. nothing you would take till I die. you on the other side. Ja, hoort toch even Eddie verder, oftewel de zanger van Pearl Jam. En ja, dit nummer is gewoon, eh, ja... Is het een ballad? Ik, ik noem het de love song. Het is eigenlijk helemaal geen ballad. Maar ik doe hem er gewoon tussen, omdat ik eh, gewoon vind het... Eh, als je het niet doet, dan doe je het nummer tekort. En dat geldt ook voor het volgende trouwens. cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. said woman things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it won't fake it. Oh, I'll never break it. Cause I can't take it. Rose. Hmm. heerlijk. En zo gaan we richting de klok van 9 uur alweer. Judith Priest. Before the Dawn. En voor degene die geen wifi heeft, sorry. of my all Manowar, Before the Dawn. En dat is, eh, ja, als je het andere genre wil horen van, uh, van Manowar... dan moet je toch eens een keertje luisteren naar eh, de lompen en uh, oude metalen, zeg maar. Angel Jansen, die doet daar de presentatie van. En het is het enige metalprogramma volgens mij wat er ook in Noord-Holland op de radio is. En dat geldt trouwens ook voor de rockballets. De blues wil ik niet zeggen, want heeft... ja, die doet ook een stuiver in het zakje enzovoort. En reggae, ja, die vind je alleen bij ons... Ja mannen, ja bless. Even tot de klok van 9 uur. Street Spirit Fade Out. Radiohead. En na de klok van 9 uur ben ik er weer met nog een uur rockballads.